René van Brakel met het NOS-journaal. De Belgische oud-premier Jean-Luc Dehaene is overleden. De christendemocraat was van 1992 tot 1999 premier van België. Daarvoor was hij minister in verschillende kabinetten. Onder zijn leiding kwam een belangrijke staatshervorming tot stand... en werd België een federatieve staat. Jean-Luc Dehaene had alvleesklierkanker en overleed na een val. Hij is 73 jaar geworden. Onderhandelingen tussen schoonmakers en werkgevers hebben opnieuw niets opgeleverd. De werkgevers hebben een nieuw bod gedaan. Ze willen 5% meer loon betalen. En ze willen de wachtdagen bij ziekte geleidelijk afschaffen. De vakbonden zijn er niet blij mee. Ze zijn vooral boos omdat de werkgevers het bod met een persbericht naar de media hadden gestuurd, terwijl ze het aan de onderhandelingstafel hadden moeten voorstellen, zo vindt de FNV. Inhoudelijk hebben ze nog niet gereageerd. De schoonmakers willen niet 5, maar 10% meer loon. En ze willen dat de wachtdagen bij ziekte per direct worden afgeschaft. De oude eigenaar van kinderdagverblijf het Hofnarretje wordt definitief niet vervolgd in de Amsterdamse zedenzaak. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bekendgemaakt. Politie en justitie hebben de afgelopen anderhalf jaar nieuw onderzoek gedaan op verzoek van de ouders van de slachtoffers. Ze zeggen dat de oude eigenaar op de hoogte was van het misbruik door Robert M. die bij het Hofnarretje werkte. Maar volgens het hof zijn er nu geen feiten naar voren gekomen waardoor de oude eigenaar alsnog vervolgd moet worden. Door een explosie aan de Syrische kant van de grens met Turkije zijn zeker 29 mensen omgekomen. Waarschijnlijk is er een autobom tot ontploffing gebracht. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. Er zijn ook veel gewonden. De explosie was bij een garage. Veel mensen die vanuit Aleppo komen en de grens over willen stoppen daar. Het gebied wordt beheerst door islamitische rebellen. Het weer, flink wat zon. In het oosten van het land ook bewolking. Het is maximaal 14 graden. Morgen en in het weekend vrij zonnig en warmer. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is een normale avondspits. Er staat 85 kilometer file. Wel veel vertraging op de A28. Daar staat een vrachtwagen stil. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 4 kilometer. En de richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giesendam 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4. A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond 4 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen de afrit Den Dolder en Leusden 10 kilometer. Bij Leusden is de rechte reishok dichter staat een vrachtwagen stil. Verkeer richting Barneveld-Zwolle kan het beste omrijden vanaf knopende Rijnsweert. Volgt dan de borden Arnhem via de A27, de A12 en de A30. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer.